uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Handhavers moeten een bodycam of noodknop krijgen. Daarvoor pleit de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland... naar aanleiding van de mishandeling van een boa gisteren. Die sprak in IJmuiden jongeren aan die van de pier wilden springen. En de jongeren mishandelden hem. De handhaver raakte gewond aan zijn gezicht en moest naar het ziekenhuis. Twee mensen zijn aangehouden en er wordt nog gezocht naar een derde verdachte. De NS loopt de komende vijf jaar gemiddeld bijna een miljard euro per jaar mis door de coronacrisis. Daarom zijn bezuinigingen nodig en moet de overheid bijspringen. Of daardoor medewerkers hun baan verliezen is nog onduidelijk. De top van het vervoerbedrijf heeft dat gezegd op een online personeelsbijeenkomst. Er worden nu veel minder passagiers vervoerd dan voor de crisis... en voorlopig kunnen er door het coronavirus ook minder passagiers in de trein. De NS zegt dat de, trein van, dat de prijs van een treinkaartje niet omhoog gaat. Bij 1 op de 30 basisscholen zijn nog leerlingen onvindbaar. Het gaat om zo'n 500 leerlingen in totaal, blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Volgens de vereniging doen schoolleiders samen met leerplichtambtenaren hun best om alle kinderen op te sporen. De zonen van de vermoorde journalist Khashoggi vergeven de moordenaars van hun vader. De oudste zoon van Khashoggi zegt op Twitter dat hij en zijn broers met de vergiffenis bij God in de gratie willen vallen. De vergiffenis betekent dat de, mannen, dat de mensen die zijn veroordeeld voor de moord niet worden geëxecuteerd. Saoedi-Arabië heeft vorig jaar acht mensen veroordeeld voor betrokkenheid bij de dood van de journalist. Vijf van hen kregen de doodstraf.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 うん。 could, baby, I'd give you.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 Ik ben het wachten zat. destination je radio op pole position. ZFM. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up Left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie tonight. hey, yeah 200 shooters on my brother's block, oh, yeah Pedal off the roads like I love it, not, maybe not I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah Won't stop, oh, stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I got to see that you and me. That's just how I think it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they stayin'. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Two-C slide, then I hit it double time, then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime, whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they moving shaky, we just do the shit ourselves, well. If I'm moving shaky, Chelsea do the shit himself, yeah. Solo niggas on a YOLO for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, time guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up Left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we ride to slide.